Heffing nog ritueel mogen slachten. Hij heeft zijn laatste eh, wedstrijd in de poolfase van de Europa League verloren. Uit tegen Wisla Krakow werd het 2-1 voor de Polen. Twente was al zeker van de eerste plaats in de pool en gaat dus door naar de volgende ronde.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 Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met een omstreden defensiewet. De wet geeft onder meer meer bevoegdheden aan militairen. Zij mogen mensen die verdacht worden van het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda gevangen houden, ook als dat in Amerika zelf is. Tot nu toe vallen dit soort verdachten onder justitie. President Obama had gedreigd de wet met een veto te blokkeren, maar de laatste dagen zijn er volgens het Witte Huis voldoende aanpassingen gemaakt. Daardoor heeft de president voldoende ruimte om te bepalen hoe de wet in de praktijk moet worden toegepast. De Senaat moet later nog met het voorstel akkoord gaan. Het groot dicté der Nederlandse taal is gewonnen door Marit Kramer uit Haarlem en de Vlaamse nieuwslezer Freek Braakman. Het was de eerste keer dat een prominente deelnemer bovenaan eindigde bij de taalstrijd en ook waren er niet eerder twee winnaars. Kramer en Braakman maakten allebei vier fouten. Het gemiddeld aantal fouten lag op 13. De tekst was dit jaar geschreven door schrijver Arnon Grunberg. Die wilde een leesbaar dicté maken dat niet al te veel moeilijke woorden bevatte. Het dicté begon met, in dit dicté zal ik een gedeelte van Sigmund Freuds gedachtegoed expliceren. Na Standard Poor's heeft ook kredietbeoordelaar Fitch de status van de Rabobank verlaagd. De bank geldt nog altijd als een van de meest kredietwaardige banken ter wereld. De afwaardering is het gevolg van de economische omstandigheden. Volgens Fitch is de kapitaalpositie van de Rabo in orde en zijn ook